In 1977 regisseerde hij A Bridge Too Far, een film over de slag om Arnhem. Hij won in 1983 twee Oscars voor zijn film Gandhi. Richard is de oudere broer van David Attenborough, de maker van natuurdocumentaires. Lord Richard Attenborough was al geruime tijd ziek. Hij is 90 jaar geworden. Strijders van de Islamitische Staat hebben een luchtmachtbasis in het noordoosten van Syrië veroverd op het leger. Tijdens gevechten die dinsdag al begonnen zouden meer dan 500 doden zijn gevallen. De meeste van de slachtoffers zijn van IS. De basis in Takba was het laatste bastion van het leger in het noordoosten van Syrië. Het ebola-virus is nu ook opgedoken in Congo. Zeker twee mensen zijn aan de ziekte overleden, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ebola in het noordwesten al aan minstens 13 mensen het leven heeft gekost. Elf zieken zijn in quarantaine geplaatst. En tientallen mensen die in contact zijn geweest met slachtoffers worden opgespoord voor verder onderzoek. Israël heeft bij Eres de grensovergang met de Gazastrook afgesloten... omdat de plaats volgens het Israëlische leger is beschoten met raketten uit Gaza. Daarbij zouden vier mensen gewond zijn geraakt. De grenspost werd gebruikt door hulpverleners, journalisten en Palestijnen... die Gaza in en uit mogen. Palestijnse bronnen melden dat er bij Israëlische bombardementen op Gaza... de afgelopen dag zeker acht mensen zijn omgekomen. Het weer, vooral in de kustprovincies, kan nog een enkele bui vallen. In het binnenland koelt het af tot een graad of zes en wordt het nevelig. Overdag af en toe zon, maar vanuit het westen zuidwesten trekt een regengebied het land in en dat wordt 17 tot 19 graden.